Mariette Krol met het NOS Journaal. President Trump heeft in een verklaring aan Fox News laten weten... dat hij het Amerikaanse verkiezingsproces niet integer vindt. Hij zal de verkiezingsuitslag aanvechten... en zijn Republikeinse partij wil daarvoor zeker 60 miljoen dollar werven. Trump herhaalde in de verklaring dat het Amerikaanse volk... volledige transparantie bij al het stemmentellen verdient. Tot nu toe is er geen bewijs voor fraude... Sinds vanmiddag is de voorsprong van Joe Biden wat groter geworden. Hij staat voor in de staten Pennsylvania, Nevada en Georgia. Die laatste heeft al aangekondigd dat er een hertelling komt... omdat de verschillen zo klein zijn. Vannacht rond twee uur houdt Biden een toespraak. Het is nog niet duidelijk wat hij gaat zeggen. Justitie in Frankrijk heeft nog eens drie tieners aangeklaagd... omdat ze waarschijnlijk contact hebben gehad met de moordenaar van leraar Samuel Paty. Het zouden twee mannen van 18 en een meisje van 17 zijn... Ze worden beschuldigd van terroristische samenzwering. In totaal zijn nu tien mensen aangeklaagd... vanwege betrokkenheid bij de aanslag op Paty. Twee vrouwen uit Den Haag zijn na een jarenlang verblijf in Syrië... dinsdag aangehouden op Schiphol. Volgens de OM maakten ze in Syrië deel uit van een terroristische organisatie. Een van de vrouwen reisde volgens justitie in 2015... na de aanslagen in Parijs naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS... De vrouwen blijven in elk geval twee weken vastzitten. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 2-2. Fortuna blijft met drie punten laatste op de ranglijst en PEC staat elfde. Het weer, is helder en vannacht koelt het flink af. In een groot deel van het land tot net boven nul. In het noordoosten kan mist ontstaan. En de komende dag is het dan droog en vrij zonnig. 12 graden aan zee tot 16 in Limburg.